Oh Lilian, waarom ben je niet meer hier? Ik kijk nog steeds aan die avond vol plezier. Toen wij daar dansten die keer in dat café. En ik je vroeg, Lilian, ga je mee? Je keek me aan en je kuste me zacht. Nee, nooit vergeet ik meer die ene nacht. Het leek voor mij toen een sprookje te zijn. Oh Lilian, was je nog maar bij mij? Ik weet niet wat ik toen dacht, toen ik jou daar zitten zag. Op die avond daar in dat klein café. Je keek me aan en je lachte, alsof je verwachtte dat ik je vragen zou, ga je mee? En de muziek speelde zacht toen ik jou naar huis toe en alles leek voor mij alleen nog zonneschijn. Ik wist nog steeds immers niet dat die droom voor mij weer zo vlug voorbij zou zijn. Oh Lilian, waarom ben je niet meer hier? Ik denk nog steeds aan die avond vol plezier. Toen wij daar dansten die keer in dat café. En ik je vroeg, Lilian, ga je mee? Je keek me aan en je kuste me zacht. Nee, nooit vergeet ik meer die ene nacht. Het leek voor mij toen een sprookje te zijn. Oh Lilian, was je nog maar bij mij? Oh Lilian, waarom ben je niet meer hier? Ik kijk nog steeds aan die avond vol plezier. Toen wij daar danste die keer in dat café. En ik je vroeg, Lilian, ga je mee? Je keek me aan en je kuste me zacht. Nee, nooit vergeet ik meer die ene nacht. Het leek voor mij toen een sprookje te zijn. Oh Lilian, was je nog maar bij mij? Oh Lilian, was je nog maar bij mij?